uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de een is het de leukste tijd van hun leven, voor de ander een hel. Stage lopen, want sommige dingen op het stage hoor je als stagiair helemaal niet te doen. Vakbond CNV Jongeren opent een meldpunt voor stagemisbruik. En ook Davy, die een koksopleiding deed, maakte het mee. Ze waren toen bezig met verbouwen aan de kant van de boten. Toen gingen ze nieuwe pier neerleggen en daar moest gras weg. Dus we moesten eerst gras maaien en daarna de aarde weghalen. Uiteindelijk werd er volgens Davy maar weinig gekookt. Twee à drie weken heb ik in de keuken gestaan, meer niet. Van de hoeveel? Van de... Van de 30. Is niet enig incident, zegt de vakbond. Zij hopen met het meldpunt meer zicht te krijgen op stagemisbruik... en het makkelijker te maken om aan de bel te trekken. Bij chemisch bedrijf in de Meern bij Utrecht is door een explosie een gevaarlijke stof vrijgekomen. Het gaat om nikkelpoeder. Drie medewerkers hebben de stof ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio zegt dat het poeder niet in de omgeving terecht is gekomen. Mensen in de buurt hoeven zich dus geen zorgen te maken. De Van Brienenoordbrug in Rotterdam heeft dringend een opknapbeurt nodig, maar die wordt uitgesteld. Van 2026 naar vermoedelijk 2030. En dat heeft best wat gevolgen, zegt deze verslaggever van Rijnmond. Het uitstellen van het onderhoud betekent onder meer dat de brug de komende jaren gevoeliger is voor storingen en andere vormen van verkeershinder. Files dus en vertragingen. Mensen met een Van Moof hadden niet een heel goed jaar afgelopen jaar. Het bedrijf achter hun fiets ging failliet en dus konden de dure fietsen, die nogal vaak kapot gaan, niet gerepareerd worden. Maar een paar fietsenwinkels hebben nu nieuwe onderdelen en dus kunnen de apparaten weer gemaakt worden. Ja, klopt. Bij Van Moof betaal je het af en toe zelf. Ligt aan een je verzekerd was, ja of nee? Ja, helaas eh, is het nu gewoon uit eigen zak. Eh, heb je ook behoorlijke eh, bedragen wat je moet betalen. En ehm, wij grapten zelfs van jeetje, het lijkt wel of ik mijn auto naar de garage breng. Ja, want eigenaren van de fiets konden gebruik maken van een gratis repareerservice. Maar ja, het bedrijf is failliet en dus kan dat niet meer. Eh, ja, dat is gewoon nu niet meer. En eh, daar hebben ze jaren wel gebruik van kunnen maken. En nu als het iets stuk is, ja, zul je het zelf moeten betalen. Maar dat is bij een andere fiets denk ik altijd maar, is dat, is dat niet anders. Dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen begint zonnig, later regen en een graadje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooralsnog een lichte avondspits in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging bij Hoogmaar. als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Vanaf knooppunt De Hoek wel 15 kilometer file. 10 minuutjes op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes.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 zegt informateur Plasterk. PVV, NSC, VVD en BBB hebben het hele weekend doorgepraat... en ook vandaag was er overleg. Bij een explosie in een chemisch bedrijf in De Meern zijn drie mensen gewond geraakt. Ze ademden een gevaarlijke stof in en moesten naar het ziekenhuis.